Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Onder leiding van de Europese politiedienst Europol zijn vier criminele netwerken opgerold. In totaal werden 232 verdachten gearresteerd, onder wie vier mensen in Nederland. Dat gebeurde bij invallen in meerdere Europese landen en Turkije. Volgens Europol werden sleutelfiguren in de drugscriminaliteit opgepakt. De vier mensen in Nederland gelden volgens de politiedienst als middelgrote spelers. Ze werden opgepakt in Rotterdam, Den Haag en Arnhem. Ze handelden onder meer in cocaïne, heroïne en synthetische drugs. De Oekraïense president Zelensky laat de gouverneur van de regio Sumy ontslaan. Zondag was de stad Sumy's doelwit van een Russische raketaanval. Zeker 35 mensen werden gedood en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky sprak in eerste instantie van een aanval op burgers... maar gisteren bevestigde de gouverneur dat er een militaire bijeenkomst gaande was. Dat hij de bijeenkomst had laten plaatsvinden... kwam hem op felle kritiek te staan in Oekraïne... De burgemeester van Sumi zei eerder al dat de gouverneur daardoor burgers in gevaar heeft gebracht. Mensen met een Israëlisch paspoort mogen niet meer naar de Malediven. Ze worden geweerd als reactie op de oorlog in Gaza. De president spreekt in een verklaring van voortdurende vreedheden... en aanhoudende daden van genocide door Israël tegen het Palestijnse volk. De eilandengroep in de Indische Oceaan had vorig jaar al gezegd... een inreisverbod te willen invoeren voor mensen uit Israël. Als reactie daarop raden Israël zijn burgers reizen naar Malediven af. In Almelo is een examenstunt uit de hand gelopen. Jongeren staken buiten bij het Alma College zwaar vuurwerk af en vernielden spullen. De politie heeft vier jongeren en een meisje aangehouden, meldt RTV Oost. Het is niet duidelijk of het gaat om leerlingen van de school. Het weer in het noorden nog enkele regen- of onweersbuien, maar het klaart langzaam op. Vannacht droog en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden heel snel korter. De N230, daar is het nog wel druk van Utrecht naar Maarsen. Tussen de aansluiting met de A27 en Maarsenveen heb je nog een kwartier vertraging.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 Ik heb een eh, heerlijke ontdekkingstocht weer door eh, wat recentere jazzmuziek. Dus ik ga eh, niet zo heel veel uit het verleden draaien, een paar kleine nummers wel. Maar ik ga bijvoorbeeld beginnen met Terumasa Hino. Hij is een Japanse trompetist. Hij woont en werkt in New York en hij wordt beschouwd als een van de beste jazzmuzikanten van Japan. Hij speelt trompet, cornet, maar ook vlugelhorn. Hij heeft in 1993 een album gemaakt dat heet Unforgettable. En daarop speelt hij samen met Cedar Walton op piano... David Williams op bas en Michael Carvin op drums. Tirumaso Hino en het nummer heet Blues Smiles. Na de heerlijke klanken van Terumatsu Hino met Blue Smiles... ga ik verder met Afisha Cohen, de Israëlische bassist. Hij is natuurlijk ook getroffen door al het geweld in, eh, in Israël... en heeft eh, eh, grote moeite gehad om daarna weer aan de slag te gaan. Maar hij heeft een prachtig album afgeleverd. Dat heet Ashes to Gold en daarvan ga ik draaien Adagio Assai. Het is een bewerking van een klassiek concert van Ravel pianoconcerto in G major. En eh, ja, het is een mooie jazzuitvoering geworden. Gaat u zelf eh, luisteren. Fisha Cohen met het nummer Adagio Asai van zijn laatste album Ashes to Gold. Ik ga verder met Ned Beershaw. Het komt van zijn album The Sixth Sense en het nummer heet Adin. Netbeer Shaw met het nummer Edin, Adin. Ik ga verder met een eh, jonge muzikant, Sam Taylor, een tenorsaxofonist. Hij bracht in 2015 zijn uh, debuutalbum uit, My Future Just Past. Nou, ik denk dat zijn future net begonnen is. Hij heeft een heerlijk album afgeleverd. Hij speelt erop samen met Aiden O'Donnell op akoestische bas en Tara Okamoto op drums... Sam Taylor is, een, ehm, is eigenlijk een, eh, een, eh, saxofonist met een stevige sound. Je hoort wat van Coleman Hawkins, Ben Webster... maar misschien ook wel Dexter Gordon en soms ook Sonny Rollins in zijn muziek. Het nummer wat ik ga draaien is het gelijknamige nummer van de cd... My Future Just Past, Sam Taylor. Mm-hmm. Sam Taylor met My Future Just Past. Ik ga verder met een eh, bijzonder album. Het is van het Simple Acoustic Trio. Het is een Pools jazz eh, trio. En daarop spelen Marcin Wasilewski... op piano Womir Kurkiewicz... en op dubbelbas, dubbelbas uh, Michal Miskiewicz. Zij zijn onder eh, ja, mentorschap van Thomas Danko gegroeid. En ze hebben een eh, prachtig album eh, neergelegd. Dat heet eh, Comeda. En daarvan ga ik nummer draaien. Dat heet Ballet voor Bernd. Het Simple Acoustic Trio. Simple Acoustic Trio met Ballad for Burns. Ik ga verder met Sun Mi Hong. Zij is een, ehm, een artiest enorm in opkomst. En zij is een mooi voorbeeld van de jonge artiesten die naar Nederland zijn gekomen... om aan de conservatoria te studeren. En zij heeft in 2017 haar band opgericht, haar quintet... samen met saxofonist Nicolo Ricci... bassist Alessandro Fungaro en trompetist Alistair Payne. Het is zij een duo vormt. En nog steeds zijn zij van de partij. En dat is aangevuld met de pianiste Charine In. Zij heeft eh, drie albums gemaakt. First Page in 2017, Second Page in 2020 en Third Page is haar derde album. En daar ga ik een nummer van draaien. En dat nummer heet 0191. Soon Mi Hong. moderne klanken van Sunmi Hong ga ik toch een grote sprong maken terug naar het verleden. Ik ga naar een eh, tweeluik rondom het nummer Loverman. Ik was bezig met samenstellen van deze uitzending en ik kwam eh, een artiest tegen die ik nog niet eerder had eh, gedraaid, Ram Ramirez. En hij blijkt de componist te zijn van het nummer Loverman. En Loverman is natuurlijk een jazzklassieker geworden. En daar vond ik in mijn collectie twee heerlijke nummers van de heerlijke uitvoeringen van. Eén van Billie Holiday. En zij is daar natuurlijk helemaal bekend mee geworden. Want hij heeft het nummer voor haar geschreven. En het tweede nummer is een uitvoering van Sarah Vaughan... samen met het Count Basie Orchestra. Dus ja, we gaan een grote sprong terugmaken in de tijd. Eerst Billie Holiday met Loverman en daarna Sarah Vaughan met Loverman. don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you? that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll all my tears. Then whisper sweet little things in my ears. A hugging and a kissing. all oh, what we have been missing. Love I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had, never had no kissing. Ooh, what I've been missing, a lover man. is so cold And I'm so all alone I'd give my soul Just to call you my own Got a mood above me But no one to love me Love a man Oh, what we've been missing. Love a man. and you'll dry all my tears. Tweemaal Loverman. Eerst van Billie Holiday en daarna van de prachtige stem van Sarah samen met Count Basie en zijn orchestra. Ik ga gauw verder. Ik heb uh, klaarstaan Klaus Ignatjek. Hij eh, speelt piano samen met Jean-Louis Racine Vos op bas... en Hans Dekker op drums. Het nummer heet El Gaucho en het komt van het album Songs We Dik. Klaus Ignatjek. Klaus Ignacek met El Gaucho. Ik ben eh, al toegekomen aan het nieuws van 11 uur over uh, één minuutje. Dus ik heb nog een klein stukje over. Blijf vooral luisteren, want na het nieuws van 11 uur heb ik nog veel meer heerlijke muziek. En voor nu dan nog een klein stukje van Buddy Colette. Eh, het nummer heet Why Do You Linger en het komt van het album Bossa Nova.